Mariette Krol met het NOS-journaal. Amsterdamse wethouder Ronald Schneider is met onmiddellijke ingang afgetreden. Hij zou zich de komende dag in de gemeenteraad verantwoorden over fraude... rond het voormalige poppodium Waterfront. Maar de wethouder van Leefbaar Rotterdam houdt de eer aan zichzelf. In de affaire is de gemeente voor 8 miljoen euro opgelicht. De huurder van het gebouw en zijn vader dienden hoge rekeningen in... voor verbouwingen die nooit werden uitgevoerd... De zaak heeft al zeker twee Rotterdamse gemeenteambtenaren hun baan gekost. Zij werkten mee aan de fraude. Het Rijk trekt volgend jaar 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Dat is 170 miljoen meer dan dit jaar, zegt staatssecretaris Van Rijn. Hij tekende vandaag een akkoord met de zorgondernemers. Volgens Van Rijn draait het akkoord niet alleen om extra geld... maar krijgen wijkverpleegkundigen ook meer vrijheid om hun vak uit te oefenen. Nederlanders hebben een dubbele houding ten opzichte van discriminatie, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aan de ene kant wordt discriminatie ervaren als een groot maatschappelijk probleem, maar aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen. Discriminatie speelt relatief vaak in Nederland, zegt het SCP. In Europa geven alleen mensen in Frankrijk, Engeland en Zweden vaker aan dat discriminatie ervoor komt. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan 20 jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal. In de wedstrijd bleef het 0-0, maar de Chilenen namen de strafschoppen beter. Zondag is de finale van het hoofdtoernooi, dat in Rusland wordt gehouden.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 Eh, live hier op de zender bij CFM Zandvoort. Mijn naam is Charles Duijf, vanmorgen de weekend duit in het zakje. En beginnen we met het aangename geluid. dat Althans, mijn oortjes worden gestreeld door deze klanken van de eh, Re Littenauer. En dan eh, zitten we nog een beetje in de nacht. Night Rhythms, zo heet het nummer. geen fel zonnetje vanmorgen. Dat gaf van mij dan weer het voordeel dat ik vanuit het Bloemendaals eh, richting Zandvoort... niet te maken kreeg met eventuele files onderweg. Uh, dat is wel lekker relaxed uh, rijden natuurlijk. Uh, maar, maar ja, de, de, de strandexploitanten die vinden dat minder gezellig natuurlijk... dat er geen zonnetje is. Ik ga voor ze duimen hoor, want het komt helemaal goed. We gaan een oudje draaien, speciaal voor al die strandexploitanten. strand Paviljoen exploitanten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En uh, mensen, Louis, die doet het nog steeds prima hoor. En hij is nog gigolo. Luister maar. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo's. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say, And there will come a day and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a triple dose. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody cares for me. There's nobody cares for me. I mine. Want some sweet mama? Come take a chance with me, cause I ain't so bad. And I'm a singer. Time. She will only be, only be. Bop de bo zibbat, blibop. Ah. for me. There's no fire can for me. No water Kill never zungle about. I ain't got nobody. Nobody, nobody that cares for me. There's nobody that cares for me. I, I'm so sad and lonely. Oh, lonely, oh, lonely, lonely, lonely. Want some sweet mama? come and rescue me, cause I ain't so bad. And I sing up. die Cares For Me. Nou, wij wel hoor, Louis. En ik zei het net al, je doet het nog prima. We kennen hem natuurlijk allemaal van Bonacera. Eh, maar, eh, nou, ik zeg van nu... Ik zeg tegen u vanmorgen gewoon lekker even Bonacera. Eh, om gewoon de zondag even lekker te beginnen met CFM Jazz klonk toch best wel jazzy. En dat deed het ook vroeger, luisteraars. In de huiskamer van mijn ouders. ik ben enig kind, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ehm, <laughs> maar als ik dan s ochtends beneden kwam... En dan sliep ik nog wel eens uit. Als, hè, als kind doe je dat natuurlijk. Als je, als je ouder wordt, dan, dan ben je heel vroeg wakker. Althans, ik wel. Ik ben s ochtends al nou, een uur of zes. Dan uh, hoef ik de wekker niet te zetten. Want dan word ik spontaan wakker. Meestal ook vroeg op. Uh, maar vroeger dus bij mijn ouders thuis ging dat anders. Kwam ik half tien beneden. Lekker kopje koffie, wat je tegenwoordig koffie verkeerd zou noemen. Hè, met een eh, klein schepje buisman. En gewone koeienmelk erin. En dan had mijn vader eh, die had toch ook wel een beetje dat eh, gevoel van de blues. Alleen een hele andere bluesfiguur als je tegenwoordig zou verwachten. Heb ik het over Guy Mitchell. Maar heus mensen, die zong echt de blues. Luister maar. Singing the Blues met Guy Mitchell. Cause I never thought that I'd ever lose your love. Why'd you do me this way? Well, I never felt more like crying all night. Cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. heaven stay with Cause everything's wrong couldn't stay without you. You got me singing the blues. Ja, voor mij nostalgie ook. Eh, voor u waarschijnlijk, want het is een hele tijd terug hoor... dat Guy Mitchell eh, een grote ster was in Amerika natuurlijk. Met de Singing the Blues. We gaan nog even een klein eh, beetje eh, wakker worden... met een eh, klein vleugje honing in de thee, als je geen koffie neemt. en Taste of Honey, wat vindt u daarvan? met Herb Albert en zijn Tijuana Brass. of Honey. Een eh, heerlijk eh, zoet lepeltje honing om eh, de ochtend van zondag. Het is vandaag alweer de 25 juni te gaan beginnen met ZFM Jazz. Zult u zeggen, ja jazz, een hoop mensen die dan het over jazz hebben... die willen allemaal koperwerk horen en dan staan ze allemaal te improviseren... en zo lijkt net of ze aan het stemmen zijn. Dat is niet zo mijn ding, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik, ik probeer dat een beetje... Een beetje ja, Althans voor mij dan een beetje licht te houden. En ook, ook voor de luisteraars, want die zondag moet je toch een beetje rustig beginnen. Vindt u ook niet? Bent u een piekeraar? Dat vraag ik me over. Eh, bent u veel met, met, met de zorgen van het leven bezig? Bent u een maler? Ligt u s'nachts uren wakker te denken van... Uh, eh, dan nou moet ik nog dit en dan moet ik nog dat. En ik maak me zorgen om de rekening van de belasting. En ja, dat kan je allemaal nou wel doen. En eh, ja, dat heeft iets te maken met the windmills of your mind. piekeren, piekeren, piekeren. Maar David Sanborn die heeft er een hele andere oplossing voor.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 Want het is een dame die eh, het er altijd over heeft... dat ze het een keertje, eh, eigenlijk een keertje eh, met het vliegtuig erop uit One day I'll fly away. En dan heb ik het natuurlijk over Randy Crawford... Zullen we verliefd worden met elkaar? Luisteraars, is, het, is dat wat? Zullen we verliefd worden? Kom op, let's fall in love. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental, sentimental alibi Miss Diana Krall But I adore you so strong for you.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 Let's fall in love. Let's fall in love. Nou, verliefd worden op een dame met zo'n sensuele stem... en dan ook nog een eh, aardig uiterlijk. En dan heb ik het over Diana Kroll. Dat is toch niet zo moeilijk, luisteraars. nee, voor je het weet, dan eh, ben de klos. <laughs> zo gaat dat. Laura Vici, dat is natuurlijk een zangeres van Nederlandse bodem. En eh, die mogen we ook wel eens eventjes aan het woord laten. Of aan het, aan het woord laten, nee. Die mogen we laten zingen, want dat kan ze heel mooi. Your Love's a King, gecombineerd met het nummer Smooth Operator. Laura Vici. kisses ring working hard. berekenend moet je zijn. Uh, eh, een beetje berekenend optreden moet je hier bij ZFM Zandvoort ook hoor. Als je hier in de studio zit moet je toch een beetje overwegen van... zal ik dit wel of zal ik dit niet doen? Eh, als je naar Schiphol gaat, denk je bij je, ik moet wel op tijd zijn... want tegenwoordig bij die douanecontrole, dat is een puinhoop op Schiphol uren in de rij staan en dan maar hopen dat je je vlucht haalt. Daar heb je overigens helemaal geen probleem mee. Als je gewoon lekker met eh, Marco Poublé in het vliegtuig stapt.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 En eh, ik draai vaak, als ik uh, eh, voor Jazz doe... Eh, wel een nummer van Buddy Rich vanuit de Big Bands. En nu heb ik gekozen voor een live uitvoering van Groovin' Heart. De band van Buddy Rich. Ja, live gespeeld. Het orkest van Buddy Rich. Met natuurlijk een eh, terecht applaus voor, dat geweldige, eh, voor de geweldige big band. Groovin' Heart, zo heette het nummer. We gaan eh, op deze zondag, de 25 juni... Oh ja, ik realiseer me ineens... Ja, u, u kunt ook best natuurlijk naar een herhaling luisteren. Ik geloof de dinsdag en de vrijdag, dan wordt het allemaal herhaald. maar het maakt niet uit of het dan nou zondag is, of het nou dinsdag is... of dat het dan nou vrijdag is we hebben altijd wel een beetje liefde voor u te koop. En dan schakel ik altijd, dan bel ik altijd even met Lionel Hampton. En die zegt dat dat meteen een love sale. drummer Buddy Rich. Eh, nou weet ik niet waarom dit nou aangekondigd staat als een, eh, een, nummer van Lionel Hampton. Hij speelde wel mee natuurlijk op uh, eh, vibrafoon. Want dat is natuurlijk een van de werelds meest bekende en, en, misschien ook wel de beste vibrafonist. en Oscar Peterson op, op de toetsen. Want die heeft u waarschijnlijk aan de, de wijze waarop hij dat doet op de keyboards... heeft u dat natuurlijk al lang herkend. Nou, in ieder geval, ik heb hem toch eventueel graag voor u gedraaid, luisteraars. <laughs> Eh, en we gaan over naar een eh, heel ander werkje nu. Is maar goed ook, want als jij elke keer hetzelfde speelt, daar, is natuurlijk niks aan. We gaan naar Joni Mitchell. En uh, Joni Mitchell, die heeft zulke mooie nummers opgenomen. Both Sides Now en Answer Me. Maar ook als het stormt, zeg maar. Als het een beetje, beetje winderig is. En dan heeft ze het over stormy weather. gone to stay. That old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I together keeps raining. Oh. muziek om eh, even helemaal bij te komen. Misschien heeft u eh, zojuist wel lekker, een lekker bakje koffie. Niet met appeltaart erbij, hè? denk om de lijn mensen, denk om de lijn. Eh, gewoon rustig aan op de zondag, een lekker bakje koffie. En dan genieten van ZFM Jazz, daar luistert u nog altijd naar. Tot 12 uur vanmorgen natuurlijk met een beetje gevarieerd jazzy repertoire. Nou, dan gaan we verder met... Eens even kijken wat ik voor nu... Oh ja, Count Basie. En die heeft een prachtige eh, eh, remix eh, op laten nemen in 1994 al. Dat weer een tijdje terug. Alweer 23 jaar, nee, 13 jaar geleden. Uh, Count Basie met Splanky. de morgen zou ik mezelf geen rekenwonder willen noemen. Want ik, ik had het net over 17 jaar geleden of zo. Ik weet niet, meer, ik weet niet eens meer wat ik zei. Maar in ieder geval, het is in 1994 opgenomen. 6 tot 2000 en 17 in 2000 is dus 23 jaar geleden. Daar nou, je moet het wel goed zeggen. Ja, ik ben nog niet helemaal wakker zo vroeg in de morgen. Moet u me maar niet kwalijk nemen. Eh, we gaan gauw verder met muziek, want dan... Eh, heeft u daar niet zo'n erg in, eh, zou ik maar zeggen. Honey Suckle Rose. Fats Walter. uh, met Jane Monheit. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows rose, honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seeps the honey fair it drips. Your conviction goodness knows. Honeysuckle rose, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sick every honeybee mixed with jealousy When that she out with me I don't blame them, goodness knows Honeysuckle rose When you're passing by Flowers drooping sigh And I know the reason why You're my sweeter, goodness knows Honeysuckle rose Don't bang a shavuka You booted you good If the took my cup You're all my sugar so sweet when you stir it up.